Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het personeel in vliegtuigen krijgt steeds vaker ruzie met passagiers. Dat zegt de vakbond van cabinepersoneel. Heeft te maken met corona. Vaak gaat het om passagiers die geen mondkapje op willen. In de meeste gevallen gaat het om schelden, maar sommige passagiers spugen of slaan zelfs. De vakbond wil dat er een Europese database komt... waar de namen van de lastigste passagiers in komen te staan. Maar dat wordt hem waarschijnlijk niet door privacyregels. De overstromingen van afgelopen maand hebben ervoor gezorgd dat er in Duitsland nogal wat nazi boven zijn komen drijven. In één huis werd achter een doorweekte muur een schilderij van Hitler gevonden, samen met gasmaskers en metalen adelaars met hakenkruisen. In het gebouw zat tijdens de oorlog een kantoor van de nazi-partij. Waarschijnlijk zijn de spullen aan het einde van de oorlog achter de muur verstopt. Jongeren in Nijmegen zijn boos. Ze mogen van de gemeente s'nachts niet meer chillen op de Waalstrandjes in de stad. Die zijn nu s'nachts gesloten nadat omwonenden hadden geklaagd. Volgens deze studenten was dat de enige plek waar ze nog naartoe konden nu nachtclubs dicht zijn. Voelt voor ons erg als niet geluisterd naar studenten, geen rekening gehouden met eh, de situatie van studenten. Ze schreef een brief naar de burgemeester om te vragen of hij nog een keer wil nadenken over zijn besluit. Ook is ze samen met een vriend een petitie gestart. Samen met omwonenden willen ze een oplossing bedenken. Dus zij wonen hier, dus ze hebben ook al het recht om ze maar, huisvrede te hebben en om gewoon lekker rustig te kunnen slapen. Eh, maar ik vind tegelijkertijd ook dat er anderzijds ook gekeken wordt, moet worden naar de andere partijen. En dus dat er zeg maar, naar alle partijen en alle belangen afgewegen moeten worden tot een goed besluit. Alleen de vraag is of omwonenden daar trek in hebben. Sommigen lieten via sociale media al weten dat ze er helemaal klaar mee zijn. En goud voor de Nederlandse hockeyvrouwen. Ze hebben hun favoriete rol waargemaakt en gewonnen van Argentinië met 3-1. Kaya van Maasakker maakte twee goals. Het was haar allerlaatste wedstrijd. Ik kan het gewoon bijna niet onder woorden brengen. Het is echt zo bijzonder om hier met dit team, met zo, dit hele traject zo af te sluiten. En we hebben gewoon Olympisch goud. We hebben hem gewoon. Het weer, hier en daar regent het, maar ook veel ruimte voor opklaringen.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 a parachute and go. There's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. let you down. Take your parachute and go. Take the Maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take the stop you ever get in sorrow.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 Sun coming to shine on the occasion. You're an open mind. it's you who's got it all. You know that fortune favors the brave. let me get paid while I make you breakfast. The rest is up to you. You make the call.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 Que aquel día te encontré. que tú te fuiste, yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.